12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nationaal Hitteplan blijft ook de komende dagen actief, meldt het RIVM. Verwacht wordt dat het warme weer tot het weekend aanhoudt. Met het hitteplan roept het RIVM op om extra te letten op kwetsbare mensen. Ouderen, mensen in verzorgingshuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht... lopen bij de huidige temperaturen meer risico op uitdroging en oververhitting. Vanwege de aanhoudende hitte heeft het KNMI code geel afgeroepen. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam praat morgen met de Turkse consul-generaal in Rotterdam. Die heeft een brief gestuurd naar de burgemeesters in de regio Rotterdam... waarin hij ze vertelt hoe ze moeten omgaan met demonstraties in Nederland tegen de Turkse regering. Abu Taleb vindt dat de consul daar niets over te zeggen heeft en zijn boekje te buiten is gegaan. Syrische rebellen hebben een akkoord bereikt met het bewind van president Assad... voor de evacuatie van enkele duizenden mensen uit Daraya, een voorstad van Damascus. Het akkoord betekent dat de rebellen zich overgeven. Daraya wordt al vier jaar belegerd. Het was in 2012 een van de eerste steden waar de protesten tegen de regering begonnen. AZ heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders speelden thuis gelijk tegen Vojvodina uit Novi Sad. Het werd 0-0. Doordat AZ vorige week in Servië met 3-0 had gewonnen... is de ploeg van John van den Brom door in Europa. PSV heeft zwaar gelood in de Champions League. De Eindhovenaren moeten het opnemen tegen Bayern München, Atletico Madrid en FK Rostov, dat gisteren Ajax uitschakelde. De wedstrijden beginnen half september. En Cristiano Ronaldo is uitgeroepen tot de beste speler in Europa van het afgelopen seizoen. De Portugees van Real Madrid troefde bij de verkiezing de Fransman Antoine Griezmann en clubgenoot Gareth Bale uit Wales af. In 2014 was Ronaldo ook al eens de beste in Europa. Het weer. Vannacht is het helder en droog, waarbij het lang warm blijft.